om de adressen van Kok en Balkenende. Kok zegt dat Borst hem had gewaarschuwd voor de man. Een week later werd ze doodgevonden in haar garage. Kok deed zijn verhaal bij de politie, die vreesde voor een nieuwe aanslag. Justitie besloot toen om extra beveiliging in te zetten voor Kok en Balkenende. Volkswagen laat in de VS niet langer de reclamespotjes uitzenden waarin de clean dieselauto's worden gepromoot. De autofabrikant heeft besloten voorlopig met de commercials te stoppen vanwege het schandaal met de emissietests. In de VS maakte Volkswagen veel reclame voor personenauto's op diesel, juist door te onderstrepen hoe schoon ze waren. In Heerlen is gisteravond laat een man doodgeschoten in zijn auto. Volgens de politie werd hij vermoedelijk meerdere keren beschoten vanuit een andere auto. Die zou na de schietpartij hard zijn weggereden. De politie is een onderzoek gestart en heeft gisteravond ook een helikopter ingezet. Het is nog niet duidelijk of het om één of meerdere, meerdere daders gaat. Oekraïne en Rusland hebben na maanden onderhandelen een gasdeal gesloten. Volgens de eurocommissaris van Energie koopt Oekraïne volgende maand 2 miljard kubieke meter gas van het Russische bedrijf Gazprom, waarmee het land de winter door moet komen. Oekraïne probeert al jaren minder afhankelijk te worden van de gasimport uit Rusland. De politieke relatie tussen de twee landen is slecht. En Brazilië heeft de rekeningen van voetbalspeler Neymar laten blokkeren en ook van zijn familieleden. De aanvoerder van het nationale team wordt verdacht van belastingontduiking. Volgens Braziliaanse media krijgt de staat nog ruim 13,5 miljoen euro van Neymar. Het weer, de dag begint koud met temperaturen rond 5 graden. Ook kan het mistig zijn. In de loop van de ochtend schijnt de zon geregeld, afgewisseld met stapelwolken. Het blijft droog en het wordt ongeveer 16 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij zo'n 17 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 zien, niets aan de hand, hand, hand. De liefde roept me.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 People tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. Let myself evolve. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 没有了解。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 fi vex. I never used to see I make the jigger low flex. As somebody else a favor you in a the complex.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 en Colombia.